mensen waren kort na elkaar. Er is niemand gewond geraakt. Ajo zijn zeven leden van de Amish-gemeenschap opgepakt. Ze hebben ruzie met andere leden van de gemeenschap en zouden van een aantal mannen baarden hebben afgeschoren en hoofdhaar van vrouwen hebben afgeknipt. Dat wordt gezien als een zware belediging. De Amish leven strikt volgens de Bijbel en wijzen elke vorm van luxe af. Dan is weer nog. De dag begint bewolkt en nevelig. Vanmiddag misschien wat zon. Het gaat waaien en het wordt ongeveer 10 graden. Dit was het NOS Journal. Dit is Dennis Mooi van de ANWB. Er staan nu geen files. Dit zijn de aangekondigde snelheidscontroles van vandaag. De A9 Alkmaar-Amstelveen. Daar staan ze tussen Alkmaar en Batuverdorp. En de A28 Utrecht-Volle tussen het knooppunt Rijnsweert en Harderwijk.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 stay enough to leave a happy home. Let's keep it friendly. Let's keep it friendly. You have to pay fair. See, I don't care, but I know she ain't gon' want to share. Uh, someone wrong like me Don't you wish upon someone fun like me?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 the radio station. You got a snake in the throat without too sure. See the stars are moving so slow Still the doors is moving so fast Can't you see the moon moving so lonely You're still trapped in the pain of the past This is the time when the world's colliding This is the time when kingdoms falling This is the time when the world's dividing Time to heed your caution, children Into the future There's no religion but sound and dancing There's no religion but light and color There's no religion but sacred trance There's no religion but the endless ocean There's no religion but the moon and stars There's no religion but time and motion There's no religion, just travels cars I throw a pedal and watch the ocean I see the ripples vanish in the distance It's just the same with all the emotions It's just the same in every instance nowhere but I want to see.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 Met de overname zou bijna een miljard euro zijn gemoeid. Gisteravond zijn betrokken supermarktondernemers op de hoogte gebracht. Door de overname wordt Jumbo de op één na grootste supermarktketen van Nederland na Albert Heijn. Op verschillende plaatsen in Egypte zijn ordentroepen opnieuw slags geraakt met betogers. Op het Tahrirplein in Cairo en in de havenstad Alexandrië vuurden ordentroepen traangasgranaten af. De betogers eisen het onmiddellijke vertrek van de militaire raad die in Egypte de macht heeft sinds president Mubarak het verdreven. Vijf benzinestations gaan vandaag weer licht alcoholische drank verkopen. Dat is wettelijk verboden, maar de Belangenvereniging voor Pomphouders wil een proefproces uitlokken. De vereniging vindt het oneerlijk dat wegrestaurants wel drank mogen verkopen en benzinestations niet. Als de pomphouders worden bekeurd, stoppen ze met de verkoop en beginnen ze met het proefproces. Bij een gasexplosie in een hotel op Gran Canaria zijn zes mensen ernstig gewond geraakt. Vier van hen liggen in kritieke toestand in het ziekenhuis. Het ongeluk gebeurde toen een tankwagen propaangas wilde leveren aan het hotel. Na de explosie brak brand uit en stortte een deel van het dak in. Duizenden, duizend gasten van het hotel op Gran Canaria zijn geëvacueerd. In Brunsum in Zuid-Limburg zijn vannacht op drie plaatsen explosies geweest. In twee gevallen werd de voordeur van een huis beschadigd. In het derde geval is er schade aan een auto en een garagedeur.